er net nog uitgebreid over gehad met mijn therapeut. wat nu dan? ik moet het rustig aandoen. Ja, man, ik heb, ik heb dus echt het gevoel dat de muren op me afkomen. Hé, hey, eh, dit muurtje moest er toch uit, Henk? specialist. surrounded by identity crisis. niet juist negeren, maar ik zou echt nergens anders willen zijn op een vrijdagavond. Ik ook niet, ik oh, blijf hier wonen. <laughs> Gavin DeGraw in Extra Weekend met I, Don't Wanna Be. be. Net vijf over negen geweest, nog steeds in de studio. Boom! back to Amsterdam in a couple of minutes for the late show. Yeah, we got a late night show. We got an early show. Get late night show. Yeah, yeah, but you're missing out on the early show. Uh, yeah, yeah. You got to go to extra weekend. Well, a lot of people don't know that about Boom Chicago. It's ten people in the whole mishpucha, and uh, every night it's a different combination, so that people like us can have the night off to come to Hilversum, man. Okay. Yeah, next Wednesday we're gonna have the night off because Public Enemy is coming to the. Oh my god! yeah. <laughs> ja, dat is wat te gek, want jullie zitten echt um, uh, vlakbij nou, de Melkweg en dus ook Paradiso. Sugar Factory, ja. En, ehm, ehm, Sugar, Factory, ja. Yeah. Yeah. a couple of months ago, I was visiting one of your shows and eh, I was eh, standing outside talking to you, Greg. And yeah, yeah we just popped in at Milky Way to check out OK Go. you yeah. get to see all the cool bands because they're, nice. they're, practically playing in your backyard. Uh, yeah, yeah, yeah. And I mean, uh, yeah, Melkweg has this big new space now, which is great. So they'll be able to attract a, uh, you know some of the bigger tours. But then, <laughs> whenever Snoop Dogg is locked out of the UK, <laughs> a couple extra dates at the Melkweg. <laughs> yeah, yeah, yeah. And uh, on, in, in honor of my colleague Jim Woods, we should also mention the Jimmy Woo Club. Ah, yeah. the trendiest club. But please, people, if you are going to Jimmy Woo, don't bring your scooter, man. There's no room on that little Korte Leidse for all these scooters. I have to work there, and all the time it's like gunk. Ree, ree, ree. Oh, damn. Not Another a scooter. Yeah. yeah, anyway. Um, we hebben nog steeds heel veel. Echt, maar ook echt. veel Dutch expressions, Nederlandse uitdrukkingen. Ja. We hebben net echt ontzettend gelachen om het gesprek eh, wat eh, Jim had met Ingrid. Ik, ik, ik had <laughs> bijna het gevoel... And eh, I think you were really close to actually um, stealing her away from her boyfriend, Jim. I think so. I felt good. I mean, no. Whoa, blow. <laughs> low, low blow. well, I'm, I'm, afraid that a lot of people, uh, after hearing this conversation, uh, go to the pub tonight and they're to say, "Well, um, you and I together with the chickens on the." on, uh, eh, well, the on a stick. On, on the stick. Chicken's on the Chicken's stick. on the stick. And we're gonna piss uh, uh, after the pot. Yeah. <laughs> All I'm saying is I probably got a lot of people laid tonight. <laughs> Yeah, that's, for sure. that's for sure. and we thank you for that, that Jim. Them. It's springtime. Mm -hmm. Ja, ik, voel me so, um, um, uh, you want to do one last thing uh, Yeah. before you head off uh, back to Amsterdam Yeah, with yeah, yeah. Uh, with all the expressions? Well, we started off with uh, me pimping Jim, making Jim do some impressions that he doesn't really want to do. I would like to hear Jim Woods sing right now. Are you gonna sing? yeah. Ah, I was gonna Ah, the sing, okay. famous boom Chicago freestyling. We freestyling with the Yeah, help of uh, Vladimir on the Bear Camer. And uh, there's a phrase that you guys sent in, which is neuka," which is great. And fuck yeah. <laughs> Man. you know who likes to breed more than rabbits? Ants. Yeah. Ant fucking. Not a weekend goes by without sticking. Well, <laughs> yeah. Um. Okay. But now I would like to hear. I would like to hear Jim Woods as a uh, Canadian singer Brian Adams. Ooh. okay. Brian Adams singing a song about Miranuka ant fucking. there we go. That's something to look out for. <laughs> Mr. Brian Adams in the studio. Hello, everybody. Still It's me, Brian Adams, singing to you tonight. Look into my eyes, and you will see you are such a pain in the ass to me. <laughs> We're out eating you flip. Let's just settle the bill. You're so stingy with the tip. <laughs> and tell you this worth buying for. Oh, baby, you're such an insect whore. <laughs> a small dick you mean? No Middenoken. Yeah, <laughs> Brian Adams. Als Jan Smit dit hoort. Ja. <laughs> Cover. Gelijk. Meteen op de plaat. alles aan de wil. Frans Bauer, <laughs> maakt niet uit. Oh man. He's Canadian, so So, Jim. Yeah. I know you got something for your good friend and colleague, Greg. Oh, yeah. He's been uh, setting up to do Brian Adams? Yeah. Um, I uh, would like to see uh, my friend Greg here uh, mm-hmm. sing as Johnny Cash. <laughs> Johnny Cash. Yes. Wow. The man in black. Um, I'd like to see him sing as Johnny Cash about Cry Now Titan. What? <laughs> What? Krijg nou tieten. Krijg nou tieten. Oh, te gek. Okay. <laughs> Good luck. Thank you. Thank you for sending that in. All right. <laughs> that was it, Greg Shapiro, starring as Johnny Cash. Well, howdy, y'all. this here is Johnny Cash. I sound like a cross between John Wayne and Mr. Ed. All right. Thank you, Vlad. Hitting all sound. Oh, well, I. Don't know what to do. My papa named me as a boy named Sue. Well, I, I didn't laugh and I, I didn't cry. I just settled scores and I shot my old man just to watch him die. My motto, my advice in life is neat. I Hey, if you want, set out on your own to feed. And if you want to avoid a beating, then hey, just go forth and suck a. Krijg nou tieten. Howdy go. Praise Jesus. Johnny Cash. Boom. Boom. we got we got one more. We got one last thing. Uh, one last want, thing. Okay, we got. I want to set up Jim as Snoop Dogg, <laughs> and in honor of Public Enemy. Snoop Dogg was last week, and Public Enemy's next week. I'm gonna do Chuck D from Public Enemy, and we want to sing about about Nasta de Potpissen. Naast de Naast De Ja, de uitdrukking vanavond. Kan That's niet missen. Which I just did find out what that means. <laughs> it's cheating, Sorry, right? Ingrid. Yeah. Sorry. Uh, it's <laughs> cheating. Oh man, cheating! I might take the literal. <laughs> Yeah, the, you know you know the literal translation, right? <laughs> I, I yeah. Someone's... It's, ending up with yellow stains on your toilet pot. <laughs> That's yes. basically it. yeah. Got it. That's beautiful, man. All right, pure all right. poetry. Snoop right. Dogg, you, got your Snoop Dogg ready? I'll do my best. I, I, <laughs> do my best Chuck date. Here we go, Vlad. Yo, uh. yo. Mm. That's what I'm saying. Come on, I'm for come real, on. for mm. shizzle, my nizzle. Mm. East Coast, West mm. Coast. Mm. Yeah. yeah. Yo, it's me, the S and double O P, the D O double G. Don't be pissing next to me. Yeah. Tell you what, for y'all to see, man. <laughs> Put up the seat. When I smoke weed, I have the power, and then I take a shit while your ass is in the shower. That's right pissing with the seat down. Everybody knows I got the biggest dick around. That's right, yo. I put you in pain. Up, pick the toilet seat up for yellow stains. <laughs> That's right. Wherever you go, don't you be eating my boy's yellow snow. That's right, yo. I'm talking to all the hoes. Check out all the pubic hair around the toilet bowl. <laughs> all right, check it out. Check it out, check it out. Chuck D on the mic and my man Snoop. I'm gonna set you up for a rhyme. Well, check it out. Here's my rhyme. Yeah, and it's pissing time. That's right, just Chuck D and me, Snoop. Uh, that's right, gonna take a poop, then I'll be nice to pop pooping. Yo, nice to pop pissing. <laughs> <laughs> al die sterren hier in de studio. als, ik, eh, als, ik, dat had geweten, had ik dit niet aangetrokken hoor. Is zo goed. Je nodig Boom Chicago uit en je krijgt er gewoon echt een hele, hele buslading aan celebrities bij. Goed is dat, hè? Te gek. Guys, thank you! Thank you very much. Good Thanks, luck with the show. Dankjewel. Always great to have you around. And uh, it's great to be in here. Yeah, and congratulations. You know, we we were invited on a lot of radio shows, but we hear that you have the best ratings. Yeah. <laughs> yeah. <laughs> you liar. we kind of rule. It's great. We yeah. kind of rock as well. Yeah, rock, rock and, and roll. roll. <laughs> Rock and roll. rock and roll. rock and roll. Uh, hey, on behalf of uh, Vladimir Bearcaver, Jim Woods, uh, I'm Greg Shapiro, and uh, Boom Chicago. Yeah, we got a new show open. Uh, it's not just me, my space, and iPod. Uh, but we got the, the wild, new one, right? The Boom Chicago's Wild West Comedy and Gun Show. Yeehaw! One real Indian. Yeah. yeah one yeah. real Indian yeah. on stage. Yeah, smoking the peace pipe. Uh, all that. All- <laughs> Smoking. Smoking. Smoke weed every day. <laughs> Check him out. Boom Chicago, dankjewel. Jongens, Thanks, guys. Thanks, guys. Thanks again. I want to talk to you.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 I tried a little Freddy. Mm, I've got an entity mind. in Die plaat ook al. Ja, dat laat ook nog. Ik had gisteravond in, eh, met Michiel uh, twee uh, eh, 14-jarigen ehm, volgens mij, die echt al lollipop, die gingen al albumtracks aanvragen. Ja, goed hè? Want die Top, lollipop, dat is een hit, joh. Maar het is, het is heel lullig, want hij komt niet naar Nederland, naar Nederland vanwege het succes. ja, hij is te groot om even ruimte te maken voor Nederland, hè? Het is toch wat? Jammer, hè? Ik heb een live optreden gezien gisteren op internet en dat ziet er goed uit. Het klinkt ook goed. Weet je waar ik op dit moment op geïnzet? Gewoon? de verrassing. Ik zeg Lowlands. Dat hij daar staat? Ja. Met een vlaggetje? Maar er is natuurlijk nog geen enkele naam van Lowlands bekend. Want dat gaan ze ook pas doen eh, als uh, Pinkpop... Uh, na, als, als bezig is zelfs. Ik zeg Mika op Lowlands. Of op zijn minst, we kunnen toch op zijn minst hopen. En bidden. Nou, dan ben ik erbij. Jawel, hè? Ik ben er sowieso bij. weet je waar Het, ik, ik wil niet heel erg lullig doen, verder. Maar? Kijk eens. Oh. Twee platen over negen. Oh! 3FM, Serious Radio. Operation DJ Sandstorm. Het is weer tijd voor de mix van DJ Sandstorm. En hij heeft in de verkeerde volgorde gezet. Dubbele punt. De volgende platen. Corsine, Hide You, Fergie met Fergalicious. Faithless Goddess, DJ Sylvester, Do You Wanna Funk en Madonna. The Array of Light, DJ Sandstorm in the mix. 4, 3, 2, 1. DJ Sandstorm. Listen up, y'all, cause this is it. The beat that I'm banging is delicious. Burgerlicious definition, make them boys go loco. They want my treasure, so they get their pleasures from my So You can see me, you can squeeze me. I This. They're blind accusers, solutions and remedies. This is my church. This is my church. Kees Senstor. Oh! Wat een mix, no, no, no, no, no, no. No, no, no, Poepoe. DJ Sandstorm in de mix van de achtereen volgens en Catch Fergie met Fergulations. Faithless met God is a DJ. Sylvester, doe you want een funk? Madonna. wat? Ray of Light. Even, hè? Fergalicious. Je zei Fergalations. Ja, weet ik veel. Het is jouw handschrift, Domien. <laughs> ja. Kom op, zeg. Domien wil heel graag huisarts worden Articuleren. <laughs> Heb ik het weer gedaan, ja. En die plotschoenen repareren. Maar even over Ja, ja, ja. Dat is wel waar. Handschrift van huisartsen niet te lezen. Echt, hè? Dat ik altijd... Dat die bejaarden die goede medicijnen zo goed meekrijgen. Ik moest laatst... Had ik, een, eh, ik had toch laatst eh, last van hooikoorts door? Dus ik moest een speciale neuspray hebben. Ik eh, naar de, de huisarts ik naar de apotheek. En we zaten echt allebei een briefje te kijken. Ja, je moet wel iets hebben, maar wat het is. Ja, maar je doet echt gewoon... Geen idee. Even, gewoon met een stift eroverheen. En net zal allemaal wel. En, hop, gaan. Dan krijg, je, uh, krijg je hartpillen mee of zo. Dat ineens alles hard wordt, weet je wel. Ik weet het niet, die blauwe dingen. <laughs> Hoppa. Hoppa. Zo, het is lente, hè? De perfecte penis. Daar is de krokus. Eh, nog meer? Of had je zo maar gehad? Nee, dat was het. Oh, nou, zometeen. Zometeen in Extra Weekend het woord dat scoort met kans op ehm, de de dubbelste van Doe Maar. De Ik zou kijken wat ik voor je kan doen request. En, Gerard, verrassing voor jou. De post. Oh ja, de post. we gaan even bellen met Sonja Silva. Oh ja, dan ben ik ook nog... Nou, dat gaat gewoon een verdomd druk half uur worden. Oh man, het wordt zo gezellig. goed staan, Geert. Dank je. Ja, eh, staat ook echt alles. Mij staat alles, hè. Dennis, today... Haar nieuwe single. Oh man, het wordt zo'n heerlijk lenteweekend. Morgen is het eh, even iets minder dan vandaag. Iets, ietsje frisser. Maar daarna... Oh man. Dan komt die zon weer. S ochtends vroeg al aan de horizon en dan schijnt hij. Door de ramen heen, over je tenen. En hij straalt. En hij warmt ons allen weer op en geeft de paasdagen die glans die het nodig heeft. En het maakt je gelukkig. En de eieren smelten langzaam door de verpakking heen. Mooi. Ja, ik eh, doe ook maar wat. Ja, ik vind het eh, leuk. Poëzie op drie, toch? Ja, je zou eh, zo aan een niet kunnen gaan staan. Jij. Zal ik... Met een <laughs> E. In de v Lekker. <laughs> dat is wel eng, dat Ja, lekker ja. Ik heb eh, post. Ja, ik ben heel benieuwd naar die post, uh, Dit envelopje. Ik, ik, eh, toen ik dit kreeg en ik zag dat het voor ons was, er staat er ook op met Michiel, maar het is toch echt voor extra weekend? Nou echt. Toen dacht ik echt, het lijkt me zo leuk om daar weer een item van te kunnen maken dat je gewoon echt post krijgt. geen e-mail, geen sms, echt Stuur een briefkaart. Wat is ons adres in godsvredesnaam? Dat weet niemand. Tomien gaat het nu opzoeken. Ik ga het nu meteen zoeken. En dan, eh, ik vind het zo leuk om post te krijgen. Stuur een kaartje of stuur een foto of stuur een, een, een, een, poster uit de Donald Duck of whatever. Nee, jij bent al begonnen met deze hype, want ik kreeg van de week een kaart van jou. Ja, maar ik vond, ja, natuurlijk. je bent, eh, eh, jullie zijn in blijde verwachting van... Nummer 2. Ekdom 2.0. Ja. <laughs> Dus ja, wij, we hebben even een kaartje gestuurd. Goed bezig, Herman. Ja. Dat was de tekst, hè? Goed bezig, Herman. Ja, Voor dat soort dingen stuur je een kaartje. Nou, ja, post kan naar 3FM ter advertentie van Extra Weekend. Ter advertentie? Ter advertentie. Ter advertentie, ter advertentie <laughs> sorry. het staat hier op mijn scherm, sorry. okay. ter, advertentie ter advertentie van? Nou, dan mag je ook gelijk commerciële boodschap opsturen, begrijp ik. <laughs> mag ook. Ter advertentie van Extra Weekend. Postvak CM31. Hebben wij een postvak? Blijkbaar. Een postvak? Ik wist het ook niet. Fuck, dat wist ik niet. En uh, postbus is dan 26.444, eh, dus 26444, 1202 JJ in Hilversum. Kunnen we dit ergens nalezen? En eh, op Hives. Extraweekend.hives.nl Ja, er mogen ook wel een keer per mensen bij, hè? Precies. Extra met KS. Ja. ja. Goed, post. Nou, daar gaan we dan, hè? Amsterdam. Ik moet het even zo doen, Daar is een film. Amsterdam, april 2007. Lieve Michiel en Gerard. Hier moet even een pengeluid ook. Kan iemand op een pennetje zo... Oh ja. Lieve Michiel en Gerard. Hier zijn ze dan eindelijk, zoals beloofd. De cd's die gemaakt zijn als soundtrack voor de voorstelling... Staat echt, hè? Oftewel, Kung Fu Hustle. Ik heb er ook wat flyers bij gedaan met de speellijst erop. Wellicht hebben jullie tijd en zin om te komen kijken. Zou leuk zijn. Wij zijn er in ieder geval helemaal klaar voor. Na maanden van training en repetitie kan ik gerust zeggen dat het een super toffe voorstelling is geworden. Gaat het goed daar? Groetjes en liefs, Marit. Van Bohemen. Marit van Bohemen! Oh. Nou, dat is leuk. Die was ooit de gast hier. En die vertelde inderdaad dat ze in een, eh, een, vrij eh, eh, wilde experimentele theatervoorstelling zat. Heet die. Nou, we hebben voor alle drie, uh, eh, ze drie bergen, dus ook in voor de wow. aan. Een, uh, Kijk, een cd'tje van... Uh, Hartstikke leuk. Ah, sorry. Leuk. En een, een, flyer. En nou ja, we mogen dus binnenkort komen kijken behoorlijke spel. Ze gaan echt het hele land door, mensen. Leuk Het hele land door. Maar dat, eh, ja, op zich nou ja, aardig en, en noem maar op. Sowieso vond ik het heel erg leuk dat ze eh, kennelijk zo naar de zin heeft gehad bij Extra Weekend... dat ze er even gewoon een echte dikke envelop met een postzegel van 22 erop heeft opgestuurd naar ons. Nou, dus dat, dat is leuk. adres hebben opgezocht zelfs. Ehm, en toen dacht ik even we moeten vaker post krijgen. Ja, ik vind het ook. Post is weer, eh, is weer terug. Post is, het, is, is, is de e-mail van 2007. Precies. Jawel, hè? Vorig jaar was het de fax die herontdekt werd. Dit jaar de brievenbus. En joh, als je op 3fm.nl eh, kijkt, dan staat het vast ook wel een adres. En als je gewoon richting Extra Weekend stuurt, dan komt het helemaal goed. En, eh, dan hoor je misschien jouw post volgende week in de chat. Over oude gasten gesproken, die we ooit hier hebben gehad. die heb ik even gemist, maar... Zal ik Sonja Silva even bellen? Doe eens eventjes. Heeft iemand het gezien? Je moet me eventjes bijpraten. wanneer was Sonja Silva hier? Ik heb een paar afleveringen gemist? week of eh, drie drie Had ik in Disney in Mexico over mevrouw. vrouw. En um, ja, nee, ze, ze, ze, ze, zingt met Siep van der Kast. en <laughs> eh, Just the Two of Us. van de bentenploeg? Ploeg? Ja, van de, van de De Ploeg. <laughs> Ja, en um, het, ze is door, toch? Ja. ja, ze is door. Nee, ze is <laughs> officieel door. Sonja Silva! Ja! Ja! god, wie is dit nou weer? Extra weekend hier met uh, Gerard en Michiel. gast, hoe gaat het? Ja, nou, dat wilden we eigenlijk even aan jou vragen. Ja, zou ik zeggen. Wat, wat lig je te doen eigenlijk? Ik lig ontzettend op de bank te hopen dat ik niet een vette griep ga krijgen. Oh, nee, nee, nee. Ja. Wat zijn de symptomen, schat? Wat, wat heb je allemaal? Talk about bad timing. Nou ja, je kent het wel, dat gevoel achterin je strot waarvan je denkt... Oh, dat, dat, dat, nee, dat, geeft niks. Dat had ik ook. Cognac een halve liter. Klaar. Ik niks in huis. <laughs> Dat geeft helemaal niks. Dat is heel goed. Ik, ik hou het bij thee. hey, eh, gefeliciteerd hè? Ja, je bent door, je bent door, je bent door. Ik ben gewoon weer door, hè? En dat terwijl <laughs> Siep van der Kast... Nee, geintje, dat is niet aardig. <laughs> Nee, de grote ballast. ik heb gezegd, hè? Geen geintjes over Siep. Nee, oh, Siep is, eh, is heilig. hey, en uh, aanstaande maandag is dan weer de nieuwe aflevering. Ja, eh, allereerst wilden we jullie, eh, jou even heel erg feliciteren met eh, het doorgaan in Just the Two of Us. En wat is het thema aanstaande maandag, Sonja? Aanstaande maandag doen we filmmuziek. Filmmuziek. Film? Ja, raad eens wat ik ga doen. Titanic. Ja, nee. <laughs> oh, niet. Um, um, Officer and a Gentleman. Nee, echt serieus. Ja, dat was serieus. Beauty and the Beast. In het kader van Siep van der Kast. Beauty and the Beast. <laughs> nou, dat moet goed zijn, dat kan niet anders. <laughs> Geintje. Eh, is, is het een duet? Nee, kom op. Het is geen, origineel is het geen duet. Origineel niet? Nee. Ja, dat kan. Eh, everything I do, I do it for you. Brian Adams uit eh, Prince of Thieves. Ja. Ken je me een beetje? Kom op. Ik zou zelf denken uit de Whole New World. Wat voor muziek vind ik leuk? The Bodyguard? Nee. Ja, ik weet het niet zo. Ja, zeg het. Help. Suck. Purple Rain. Van Prince? Ah. Ja. En ga je dat nummer ook zingen, ook eh, Purple Rain? Wat zeg je? Purple Rain zelf ook? Ja, ja. Oké, nou dan gaan we dan. Nee, nu, deze keer ja, nee, ga ik echt even overslaan. En je bent verkouden, Het is stem maar, maar, dat, dat is... Ik heb fucking Ice Ice Baby mee zitten rappen in je uitzending. Ja, sorry. Maar nu ga ik echt een keertje overslaan. Gewoon echt omdat ik heb eh, eh, orders kreeg om mijn mond dicht te houden. Maar dat is het keiharde leven van een artiest natuurlijk. Ook als je even gewoon een beetje zin hebt in een halve liter cognac... dan moet je gewoon, als die spotlights op je staan... Moet je door, hè? Moet je ze nemen. Precies. Sonja Silva, dit is jouw moment. Ik heb een grote slok tequila genomen voor de en dat hielp wel heel goed tegen de zenuw op zich. Oh. dat is jammer, dit was jouw moment geweest. Dat hè? Eh, nee, dat is stukje. Oh, dat is Siep. Oh, die begint. Oh, Oké. Siep begint. Dat is yeah. en dan nu jij. Sonja! nee, dit klinkt lekker. nou, kom op, dat dwars door het nummer heen. Ja. Nee, het zit er niet in, hè? Het zit er weer niet in. Jammer is dat. Nee, het dat nou gaat niet gebeuren. Jammer is dat. Ik, ik, ben toch echt... Eh, eh, ik, ik, nee, ik, ik maak me echt een beetje zorgen. Nou, we moeten gaan kijken. Ik vind het nu extra spannend om te gaan kijken aanstaande maandag naar eh, het programma. Ja. Nou ja, laten we er gewoon vooruit gaan dat ik maandag weer <laughs> helemaal beter ben. En dat ik echt sterren van de hemel zien. Maar als je me nu ook zou zien... Als je dit, dit eh, qua stem overhoudt, zou je eventueel nog eh, Lil Louis kunnen doen? Ja, of Rod Stewart. Rod Stewart, ook een hele goede. Of Katje Schuurman. Ja, <laughs> maar, nu heb ik een <laughs> ja. die precies weet wat het moet. Op. Vannacht was heftig. Ja. Je krijgt van mij een dikke tien. Ja! Nou, sorry, jij, komt er wel hoor. Dat gaat goed komen maandag. <laughs> Heel veel succes maandag. goed aan uh, Siep van der Kast. Ja, doe ik. En beterschap, hè? Dankjewel. Een cognacje, gewoon een cognacje nemen. Ja, ik ga het oh, doen. In één keer. Gewoon rietje, rietje erin, neus Mocht je daar nou wel medicijnen bij slikken of niet? Uh, juist ik doe het altijd wel. Ja, dat zijn de leukste okay. weekends. <laughs> <laughs> Nee, schatje, nee. Nee, dat is niet waar. stil nou even. Nee, dat is, dat is niet waar wat je zegt. Dat vind ik ook hartstikke leuk. Zo'n weekendje weg met je ouders. Alleen ik moet werken. 3FM. Maakt werk. Weekend! Van je weekend. Het Huis van de Heer. Sander de Heer. Dier op 3. En Twin Diergaarden. Sowieso. En die Zoe. De Mega Top 50. En Bart. De radioshow van Bart. Details?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 ik, ik, ik, dacht, het kan niet missen dat jij er niet gewoon eventjes plonk top of mind zegt wie het is. het leuke is dat wij deze plaat niet meer mee kunnen zingen, Michiel Veenstra. Hoezo? Take a look at my girlfriend moet zijn Take a look at my wife. Ja. Ja. Ja, daar zit toch echt een ring om mijn vinger. Ja, dat is toch wat, hè? Raar, hè? Raar. Maar wat we natuurlijk wel kunnen doen, is een vriendin naast nemen... en dan kunnen we weer gewoon meezingen. Precies. Opgelost. Mensen kunnen zich aanmelden via 3333. Nee, geintje. <laughs> het is eh, bijna tien voor negen. Zometeen de laatste plaat in extra weekend. Dat zeg ik. Bijna tien voor tien. Hoor je dat niet goed? Ja, nee. Ik, ik eh, verkeerd? zit in de Belgische tijd zit ik nog, ehm, <laughs> de laatste plaat in extra weekend is Bepaal natuurlijk... jij! Ja, oh! Ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Request! De, ja, nou dat ding, hè. 3333, wat je zegt. SMS of, ehm, of mail even. Nou nee, doe maar sms. 3333 en dan eh, is het mooie ook nog een keer... als je in de uitzending komt met jouw plaat... dan krijg je niet alleen je plaat, maar ook het... ik zal kijken wat ik voor je kan doen wat niet bestaat t-shirt... maar wel de extra weekend fles opener. Het t-shirt wat er aangekomen waarvan we niet weten wat erop staat. En omdat het woord als scoort helaas door grote drukte vandaag vervalt... de driedubbel cd van Doe Maar. Alles van Doe, doe, er gewoon bij. Ja. Zijn we er gewoon in het pakket. Zijn we helemaal niet lullig over hoor. Dus, dus gewoon. Eh, hoppa, 3-3, 3-3. Zo. Tijd voor een sprookje door Michiel Veenstra. En er was eens geen uitzending op 13 april. Oh ja, volgende week. Even in het schema zitten. Volgende week geen extra weekend. Nee, we hebben volgende week gelukkig wel een heel leuk ander feestje... in de vorm van de 3FM Awards. Precies. Dat is dan op zondagmiddag tussen 4 eh, en 6... en s'avonds ook nog een keer op eh, Nederland 3 te zien. Stemmen kan nog steeds. De 3 van Petrel, Bovendien maak je dat ook nog eens op karton. Maar er is volgende week geen extra weekend. Eh, oh. alles te maken met het eh, weekend van de Nederlandse pop. Want SeriousTalent.nl, waar wij zo ontzettend druk op zoek zijn naar... Nou ja, Serious Talent. Daar komt een uh, speciale, um, ja, noem het een soort van subfinale... waarin bepaald wordt wie de Serious Talent Award gaat krijgen. Een nieuwe award bij de 3FM Awards. En dat gaat dan gebeuren op vrijdagavond tussen 7 en 10. Het goede nieuws is, je krijgt er Barbara voor, dus het is ook nog leuk om naar te kijken. Eh, en wij hebben de avond vrij. Nou, op zich ook wel een aardig nieuwtje. Ja, pik je ook een keer mee. Kunnen we een keer bij elkaar gaan eten. Koffie? Heerlijk. Ja. Dus uh, dat volgende week. Verder nog wat? Eh, nee. Nee? Dat was het al even. Nou, prima. Dan kom maar met je platen via 3333 en dan wil je nog wat ook. En dan krijgen we de plaat op de radio. Eh, wie wil dat nou niet? Wordt mooi? Request! Ja, ik eh, heb verstond geen zak van, maar ik vind het wel mooi. <laughs> Eh, Henry even. Henriette, eh, vertel eens. Gerard Ekdom's magische vinger gaat langs de... Requests. Ook magische lijst trouwens. Zeg maar stop, hè? Stop! Oh! Ah, Patrick, een vrachtwagenchauffeur. Ah, dan betekent dat we in ieder geval extra weekend gaan beëindigen met een, een hele dikke... Hon. Hon. Hij vraagt alweer iets wat past bij de paasdagen. Dat kan ook weer geen toeval zijn. Dat kan dan niet waar zijn, dit? Dat kan niet. Ik ben heel benieuwd wat hij wil. Patrick! Patrick! Nou, jij vraagt even een paasbeste plaat aan. Ja, ik heb wel eh, zin in een beetje Coldplay eigenlijk. Nou, Precies, nou. weet je wat jij dat oplevert? Eh, geen idee. Coldplay. Ja, het is een geweldig iets. Ja, en ook de extra weekend fles openen natuurlijk. En een t-shirt en een dubbel van Doe Maar. Maar dan moet je nu op je toeter gaan hangen. Ja! Het komt naar je toe een fijn paas en dikke eieren, Patrick. Hey, hartstikke bedankt. Mazzel! Look at the stars. Look how they shine was all yellow said. voor een vraag, tijd voor een antwoord. Meneer? Ja? Denkt u dat u bij de bakker uw croissantjes kunt betalen met uw mobiel? Croissantjes betalen met mijn mobieltje? Waar heeft u het over? Meneer, dat kan sneller dan u denkt. Zeker met Rabomobiel. Ga daarom nu naar rabobank.nl. Het is tijd voor een bank die het anders doet. Het is tijd voor de